Het is Onderduif Nederwit met het NOS. Griekenland hoeft voorlopig niet te rekenen op een nieuwe lening van 8 miljard euro van de EU en het IMF, waar vorige week nog groen licht voor werd gegeven. Na crisisoverleg in Cannes verklaarde bondskanselier Merkel en president Sarkozy dat het geld pas na het Griekse referendum kan worden overgemaakt. Dat referendum wordt op 4 of 5 december gehouden, zo is in Cannes bekendgemaakt. De Grieken kunnen zich dan uitspreken over het Europese noodpakket, maar volgens Merkel gaat het referendum in essentie over de vraag of Griekenland wel of niet in de eurozone moet blijven. Syrië zegt dat het een plan van de Arabische Liga aanvaardt dat een eind moet maken aan het geweld in het land. President Assad geeft volgens de Liga vanavond nog zijn veiligheidstroepen opdracht om zich uit de steden terug te trekken. Verder gaat hij onder meer praten met de oppositie. De Syrische oppositie reageert weinig enthousiast en zegt dat Assad alleen maar tijd probeert te winnen. In het Juliana kinderziekenhuis in Den Haag worden ruim 500 jonge patiënten en hun ouders onderzocht op tuberculose. Een medewerker heeft open TBC en is met ziekteverlof gestuurd. Het gaat om mensen die in het Juliana kinderziekenhuis waren tussen augustus en eind oktober. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten zegt dat ze haar gedrag van vanmiddag in een Kamerdebat betreurt. Ze legde tijdens een commissiedebat haar hand op de mond van de voorzitter toen die haar onderbrak en zei erbij, mag ik zelf bepalen of ik afgeleid word of niet. Veldhuizen zegt nu dat ze dat niet had moeten doen. In de Champions League heeft Ajax thuis met 4-0 gewonnen van Dynamo Zagreb. In dezelfde groep won Real Madrid met 2-0 van Olympique Lyon. Real gaat riant aan kop met 12 punten uit 4 wedstrijden. Ajax staat tweede met 7 punten en is verzekerd van Europees voetbal na de winterstop.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 need her and she needs you And you need her and she needs you And you need her and she needs you And you need her and she sun in In a dance hall days We were cool and When I, you and everyone we knew believe, do sharing what was true oh, I said That's all days long alsnog doen, Ze grijpen nooit mis, maar er zijn er ook voor wie een deegzegel nog veel te kort voor een verlanglijstje is.